Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het dodental door de aanval op een hotelcomplex in Mali gisteren is opgelopen naar vier. Een van de slachtoffers is een Portugese militair die deelnam aan de Europese trainingsmissie in het land. De andere slachtoffers waren hotelgasten. De aanvallers trokken schietend het complex binnen. Malinese militairen wisten met hulp van Franse en VN-militairen 36 gasten te bevrijden, onder wie een aantal Nederlanders. Eén persoon wordt vermist, er is een zoekactie gaande. De bestuurder van de bestelauto die op de Champs-Élysées inreed op een politiebus is daarbij om het leven gekomen. Dat zeggen de Franse autoriteiten. Het gaat volgens de politie om een man van 33 uit de buitenwijken van Parijs. Hij was bekend als extremist. In de auto zouden wapens en een gasfles hebben gelegen. Er zijn geen gewonden gevallen. Bedrijfsscholen zijn bezig met een opmars. Nu de economie aantrekt zijn bedrijven op zoek naar goed opgeleid en gespecialiseerd personeel. Steeds meer bedrijven investeren daarom in hun eigen opleidingen. Het gaat bijvoorbeeld om de opleiding van de NS, waar mbo-leerlingen worden opgeleid tot treinmonteur. Volgens de mbo-raad en de Vereniging Hogescholen wordt voor dat soort opleidingen steeds nauwer samengewerkt tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. De Formule 1 keert volgend jaar terug naar Duitsland. Het circuit van Hockenheim is opgenomen in de voorlopige kalender voor 2018. Dit jaar en in 2015 ging de GP van Duitsland niet door vanwege geldgebrek. Komend jaar maakt ook Frankrijk zijn rentree de kalender op het circuit Paul Ricard bij Marseille. De Grand Prix van Maleisië verdwijnt vanwege tegenvallende financiën bij de hoofdsponsor. Het weer, het is bijna overal zonnig en met zo'n 25 graden op de Wadden tot ruim 31 graden in het zuiden is het lokaal tropisch. Er staat niet veel wind. Morgen wordt het in het noorden met maximaal 23 graden minder warm.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 Somewhere there's a jukebox playing a chestnut song. Oh, tell me how. How do you honky tonk? Got a brand new set of mud tires on your truck life will take. Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubrieken De Sterren van Toen en Hitsongs.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 Ze luisterden naar Mexicaanse songs op oude platen van hun ouders en speelden daarna diverse Latino-stijlen na. Hun typerende stijl van folk, country, Mexicaanse invloeden, rhythm and blues, blues viel op in Los Angeles. De rest is geschiedenis, want ze bestaan al meer dan 40 jaar.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 Cuando quieras reformar tu mundo aparte, hasta nunca vete Dios que te ven Het zijn zware tijden voor de toegewijde programmamakers. Wie roept dat er geen goede muziek meer gemaakt wordt, moet wel onder een steen leggen. Het bruist van vertreffelijke muziek. En Lana Wolf voegt daar met Fireflies in Nashville een hele cd aan toe. Americana country van waanzinnig hoog gehalte. One in a Million Men. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Looked up and down, baby. search high and low. I felt so lonely that I ran out of hope. One day I met him when he came up to me. He said, Hey girl, who are you? Will you marry me? baby. Not a jealous guy. When I need my freedom, he tells me, go out and fly. He gives me sugar with a little spice. He is a recipe for love and tastes so very nice. He gives a bear. Coffee Anderson met Your New Boyfriend. I saw you in Walmart. You were holding his hand. We only been broken up for about a week and a half. Now I'm not jelly, I'm just telling you. You left me for him but something looked peculiar, and I was noticing <clears throat> your new boyfriend is ugly, and I'm glad that he is. Why don't y'all go get married and have some ugly kids? When I was with you, didn't treat me right. said all that I wanted was just to drive my truck. Watch that ESPN and do some crappie fishing. Well, yeah, pretty much. <laughs> I ain't gonna lie. Now, I'm not jelly, I'm just telling you. You were winning with me. But something Your new boyfriend is ugly, and I'm glad that he is. Why don't y'all go get married and have some ugly kids? When I was with you, didn't treat me right, and I was good to you. Your new boyfriend is ugly. I'm kinda glad that is true. Friends, I'm not the one for dissing, but I'm the one you're missing. Close your eyes when you're kissing. Hey. Uh-uh. Your new boyfriend is ugly. I'm glad that he is. Why don't y'all go get married and have some ugly kids? When I was with you, didn't treat me right, and I was good to you. Your new boyfriend is ugly. I'm kinda glad that it's true. Your new boyfriend is and I'll look better with you. <laughs> de muziek van de Nashville Celts is uniek origineel. Wanneer ze gevraagd worden over hun muziekstijl, zegt leider Blair: Ik ben trots op mijn Ierse Schotse wortels, maar ik ben even trots op mijn Amerikaanse muziekwortels. Dus onze muziek is uitgegroeid tot een mix van die twee. De groep dankt hun populariteit misschien wel aan een mix van moderne Amerikaanse hitsongs met organische Keltische instrumenten. Eens luisteren hoe de groep het ervan afbrengt in hun coverversie van Jackson. De cover van deze week. We got Since the fire went out and I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Kids in the Street maakt Justin Towns Earl weer lekker in het gehoor liggende, maar ook in artistiek opzicht interessante rootsmuziek. Een van de songs op dat album is What She's Crying For. Zijn stem is natuurlijk nog niet zo gruizig en doorleefd als die van zijn vader Steve, maar de stem van de jonge Earl heeft de afgelopen jaren flink aan kracht en vooral aan diepte gewonnen, waardoor hij nog steeds stappen zet. don't strike me as the helpless soul. I just wonder what she's crying for. Yeah, I wonder what she's crying for. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Als eerste laten we redneck David Allen Coe aan het woord in I Drank My Wife Away. Vervolgens ga ik misschien wel ingegeven door Los Lobos op de Tex-Mex Tour met helaas veel te vroeg overleden Chris Gaffney in Azalito. Ook van Ray Koeder horen we weinig meer. Even een geheugenopfrisser met Cancion Mixteca. Lately, I've been drinking too much whiskey. I've been getting drunk now every day. I can't sober up to face the heartache. Knowing that I drank stop drinking or she'd leave me. I never ever since that woman went astray. That jukebox knows that I'm bound and determined to do my best to drink my Crossroads. I can't face another day. Tell me what you had to say, Azulito. Facilito. Yeah, I hate to bother you. Did you say a word or two, Azulito? Accordion. Oh, my lips could never say all the notes that you can play. Please show a sign. Azulito. Play the notes that you can play. Say the words that you can say to make her mine. face another day. Tell me what you had to say, Asulito, asulito. yeah, I hate to bother you. Did she say a word or two, Azulito? Azulito, is she walking my way? What words should I say, Azulito? azulito, siempre eres mi amigo hasta la tumba. Daan. En lejos estoy del suelo donde nací Intensa nostalgia en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste poco al tiempo. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. no tierra sol. ahora que lejos yo vivo sin luz, sin Al verme tan solo y triste. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Cowboys gaan nooit dood. Nou, dan heb ik nog een mooi leven voor de boeg. Steven Foster en Howler zingen erover. those fights. And you know it's so. A brother's got a right to know what you wanna be. It wasn't always easy to see. coming close. doesn't help you, just getting close. Met de rubriek Hitsongs bezoeken we de Amerikaanse country chart. Lauren Dusky opent met haar finale song in de Amerikaanse versie van The Voice. Het is een cover van het Garth Brooks succes The Dance.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 Or did the heartland just swallow them up? How did my mom and my dad ever do it? If there were struggles and we never knew it, I guess they had each other, and that was enough. You know, you can't keep. such thing as a broken heart. You gotta love like there's no such thing as a broken heart. What am I gonna tell my kids when they see all of this bullshit that goes down on TV? When the whole world is down on its luck, I gotta make sure they keep their chin up. Cry when it hurts, laugh when it's funny, chase after the dream, don't chase after the money. And know we got each other that's what's up. Cause you can't keep the ground from shaking. No matter how hard you try, you can't keep the sunsets from fading. You gotta treat your life like you're jumping off a rope swing, baby. Cause the whole thing's really just a shot in the dark. You gotta love like there's no such thing as a broken heart. You gotta love like there's no such thing as a broken heart. a broken heart such thing as a broken heart. Fresh new country. I can honestly understand why it's over. I can go through the motions of walking away. I can give you the key and take my just like breathing. A melody that you hear and you can't force. afgelopen twee uur heb ik weer laten horen dat ik van countrymuziek hou. Doc Hamilton is het daar helemaal mee eens als hij I Love Country Music vertolkt. Tot volgende week.